Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt dat het voorstel van vluchtelingenwerk... voor asielzoekers uit veilige landen niet zal werken. Vluchtelingenwerk heeft voorgesteld om kansloze asielzoekers... die eerder een aanvraag in een ander EU-land hebben gedaan... niet langer terug te sturen naar dat andere land... maar hun aanvraag hier af te handelen, zodat ze snel kunnen worden uitgezet. Het ministerie zegt dat dat bij bijvoorbeeld Albanese al gebeurt... omdat die makkelijk teruggestuurd kunnen worden. Maar als terugkeer lastig is, vindt het ministerie het niet wenselijk... als Nederland verantwoordelijk wordt voor de asielaanvraag. Een jongen van 11 uit Eritrea is vorige week bij zijn eerste zwemles in Lemmer verdronken. Hij was pas een paar maanden in Nederland en ging met school naar het zwembad. Zijn moeder wilde voor de zekerheid mee, maar zegt dat dat van de school niet mocht. Wat er precies is misgegaan is onduidelijk. De eigenaar van het zwembad in Lemmer zegt tegen de Leeuwarder Courant... dat er genoeg toezichthouders waren... maar dat de jongen desondanks waarschijnlijk in het diepe deel van het zwembad terecht is gekomen. Willeke Alberti heeft bij de uitreiking van de Edisons een oeuvreprijs gekregen. De zangeres brak in de jaren 60 door met hits als Norman en Mijn Dagboek. De jury roemt vooral de veelzijdigheid van Alberti, die ook acteerde en samenwerkte met jongere artiesten. Verder vielen bij de Edisons nogal wat hip-hop-artiesten in de prijzen. Ze won rapper Snelle een in de categorie nieuwkomer, Steen in de categorie alternatief, Busy maakte de beste videoclip en Joe Silvio de beste hip-hop-plaat van het jaar. Duncan Lawrence was genomineerd voor drie Edisons, maar won alleen die voor het beste liedje van het jaar, Arcade.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 They want me work for the all night. Blood, are so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this because. I done plan for the boat ride.